Eh, op dit toestel stond het platform en naar aanleiding daarvan zijn we dit onderzoek gestart. Afgelopen drie maanden heeft de politie kunnen meelezen met de berichtjes die 8000 gebruikers naar elkaar stuurden. Een deel ging over cocaïnehandel, wapenhandel en het witwassen van crimineel geld. In Spanje zijn vandaag een Nederlander en een Litouwer opgepakt die achter de chatdienst zaten. In Amsterdam is een deel van een pand ingestort bij sloopwerkzaamheden. Er is iemand gewond geraakt toen dat gebeurde. Hoe het met hem gaat, weten we niet. NAVO-landen moeten meer doen om Oekraïne te helpen. Dat heeft NAVO-chef Mark Rutte gezegd op een top in Brussel... die onder meer gaat over Oekraïne. Volgens Rutte is Rusland helemaal niet geïnteresseerd in vrede. Putin is ramping up his rhetoric and reckless actions... He is using Ukraine as a testing ground for experimental missiles. And is deploying North Korean soldiers in this illegal war. Het is de laatste NAVO-top voordat Donald Trump begint aan zijn tweede termijn als president van de VS. Trump heeft gezegd dat er dan binnen 24 uur vrede komt. En de atleten van het jaar kan nog een grote prijs winnen. Hassan is los! Hassan schrijft geschiedenis. Ongekend wat hier gebeurt. Hassan, wat doe je? Nou ja, Sivan Hassan won al de Olympische marathon. En zondag werd ze uitgeroepen tot de beste atlete ter wereld. Nu is ze ook genomineerd voor een prestigieuze prijs van de BBC. De sportpersoonlijkheid van het jaar. Als ze wint komt ze in een bijzonder rijtje met mensen terecht. Zoals Cristiano Ronaldo, Usain Bolt en Rafael Nadal. Het weer, een mix van zon en wolken. Het is vandaag zo goed als droog waar een graad of 7. Morgen ietsje kouder, rond de 6 graden. Er is dan ook wat minder zon, maar het blijft wel droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog vertraging op de A1 Amersfoort Amsterdam. 20 minuten bij knooppunt Watergaasmeer. De A2 is weer vrij vanuit Utrecht naar Amsterdam... na een ongeluk bij Vinkenveen. Vanaf Breukelen 5 kilometer file en nog 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden op de A8... vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Bij knooppunt Koenplein is de linkerrijstrook dicht. En twee rijstroken van de A27 zijn dicht vanuit Almere naar Gorkum bij De Bild. Vanaf Hilversum 8 kilometer file na een ongeluk... en dik 20 minuten vertraging daar.